Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er woedt nog steeds een grote brand in een fabriek waar producten van kunststof worden gemaakt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij, maar daarin zit volgens de brandweer geen hoge concentratie giftige stoffen. Brandweerlieden hebben veel moeite om het vuur onder controle te krijgen, omdat ze het pand niet in kunnen. In de Nijkerkse fabriek waren geen mensen aanwezig toen de brand uitbrak. Het pand staat op een industrieterrein langs de A28. De snelweg is daar afgesloten. Tegen de Liberiaanse ex-president Taylor is 80 jaar cel geëist. Het speciaal hof voor Sierra Leone bepaalde vorige week dat Taylor medeplichtig is aan oorlogsmisdaden, zoals moord, verkrachting en verminking. Als president van Liberia gaf hij in de jaren 90 geld en wapens aan een rebellenbeweging in buurland Sierra Leone. Bij de strijd vielen zeker 50.000 doden. Milities trokken moordend en verkrachtend rond. Bij veel mensen werden ledematen afgehakt. De hoofdaanklager van het tribunaal eist als straf nu 80 jaar cel. Eind deze maand bepalen de rechters welke straf Taylor krijgt. Als hij wordt veroordeeld zal hij zijn straf uitzitten in een Brits gevangenis. De Franse politicus Bayrou stemt bij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op de socialist Hollande. Zijn beslissing is een klap voor president Sarkozy, die achterstaat in de peilingen. Bayrou deed zelf mee aan de eerste verkiezingsronde en kreeg toen ongeveer 9% van de stemmen. Hij staat bekend als centrumkandidaat. Hij vindt dat president Sarkozy te ver naar rechts is doorgeschoten op het gebied van immigratie. Volgens Beru om extreemrechtse stemmen te winnen. De nationalistische kandidaat Marine Le Pen, die in de eerste ronde 18% van de stemmen kreeg, zei dinsdag dat ze in de tweede ronde blanco stemt. Het weer, vannacht droog, minima rond 9 graden. Morgen vanuit het noordwesten steeds meer bewolking met wat regen.